Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland krijgt het Europese distributiecentrum voor reserveonderdelen van de JSF. Het wordt gevestigd op de vliegbasis Woensdrecht. Daar vandaan worden de onderdelen verscheept naar alle Europese landen die met het nieuwe gevechtsvliegtuig gaan vliegen. Minister Hennis heeft deze week in Washington gehoord dat Nederland die order heeft binnengehaald. Volgens haar zullen zo'n 70 bedrijven profiteren van de komst van het JSF-distributiecentrum. De oppositie in Kenia stapt toch naar het Hoge Rechtshof om de uitslag van de presidentsverkiezingen aan te vechten. Die werden vorige week gewonnen door zittend president Kenyatta, maar volgens oppositieleider Odinga is er fraude gepleegd. Hij zei eerder dat een gang naar het Hoge Rechtshof zinloos was, maar daarvan is hij nu teruggekomen. Bij protesten tegen de verkiezingsuitslag in Kenia zijn al tientallen doden gevallen. Na de verkiezingen van 2013, die Odinga ook verloor van Kenyatta, gaf het Hoge Rechtshof de oppositie geen gelijk. Dat leidde tot rellen waarbij ruim duizend doden vielen. Op Bonaire hebben zo'n 200 mensen geprotesteerd tijdens het bezoek van minister Plasterk van Koninkrijkszaken. Ze zijn het niet eens met de Nederlandse bemoeienis op het eiland. Sinds 2010 vallen Bonaire, Saba en Sint-Eustatius direct onder de regering in Den Haag. De demonstranten vinden dat ze als tweederangs burgers worden behandeld. Ook op Saba en Sint-Eustatius kreeg Plasterk kritiek van bewoners. Hij zou onvoldoende oog hebben gehad voor de wensen en behoeften van de lokale bevolking. Patiënten die direct na een galblaasoperatie een waterijsje eten... hebben minder behoefte aan morfine. Dat blijkt uit een onderzoek van het Leidse Universitair Medisch Centrum. Waarschijnlijk komt het door de suiker in het ijsje. Daardoor maakt het lichaam endorfine aan, een natuurlijke pijnstiller. Het is niet duidelijk of het waterijsje ook bij andere operaties werkt tegen napijn. Het weer, vanavond brede opklaringen en weinig wind.